Die werd ook gebruikt bij de mislukte aanslag op eerste kerstdag in 2009 op een vlucht van Amsterdam naar Detroit. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de bom al klaar, maar was er nog geen vlucht uitgekozen. Kamerlid Tovik Dibi wil lijsttrekker worden van GroenLinks. Dat melden bronnen in Den Haag. Dat Dibi de strijd om de macht aangaat met fractieleider Jolande Sap wordt gezien als een motie van wantrouwen tegen Sap. Bij GroenLinks konden zich tot zondagavond kandidaten melden. Hoeveel mensen dat hebben gedaan en wie het zijn wil niemand van de partij officieel bekendmaken. CDA-kandidaat lijsttrekker Bleker wil op langere termijn af van kernenergie. Dat zei hij in het eerste debat tussen de zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Het CDA is altijd voorstander geweest van kernenergie, maar volgens Bleker laat bijvoorbeeld Duitsland zien dat het ook anders kan. Het debat tussen de kandidaten kwam nauwelijks van de grond. De onderlinge verschillen bleken klein. Een correspondent van Al Jazeera is China uitgezet. Het is voor het eerst sinds 1998 dat Peking het visum van een buitenlandse verslaggever heeft ingetrokken. Waarom de journalisten moet vertrekken is niet duidelijk. Vermoedelijk is de Chinese overheid boos over berichtgeving van Al Jazeera. Het tv-station stond, zond in november een documentaire uit die Peking in het verkeerde keelgat zou zijn geschoten. Maar daar was deze verslaggeefster niet bij betrokken. Het weer, vanochtend in het westen af en toe regen. In het oosten is eerst nog ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vallen er een paar buien. Middagtemperatuur tussen 14 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 wordt er gecontroleerd tussen Battenverdorp en Alkmaar. En op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen.